Van 5 uur. Clemens Peters met het NOS Journaal. Over de Teven-deal ligt minister Van der Steur zwaar onder vuur van de oppositie. Kamerleden zijn verbaasd over de manier waarop Van der Steur zich als Kamerlid heeft bemoeid met antwoorden op Kamervragen aan zijn voorganger opstelte. Ook de regeringspartijen VVD en PvdA hebben veel vragen. VVD-fractievoorzitter Zelstra benadrukte wel dat zijn partijgenoot van der Stuur zijn aantekeningen ter beschikking heeft gesteld aan de commissie Oosting. Zelstra erkende dat de aantijgingen van deze week aan het adres van van der Stuur serieus zijn. Fractievoorzitter Kuiken van de coalitiegenoot PvdA uitte zich ook kritisch. Ze vraagt zich af of Van der stuur met zijn opmerkingen bij de conceptantwoorden eraan heeft bijgedragen dat de Kamer juist werd ingelicht. De Gambiaanse president Barrow heeft de internationale troepenmacht in zijn land gevraagd om nog een half jaar te blijven. Enkele duizenden militairen uit Senegal, Ghana en Nigeria waren vorige week het land binnengetrokken toen Barrows voorganger Jammeh weigerde te vertrekken. Jammeh verloor in december de verkiezingen, maar wilde met een beroep op stembusfraude de macht niet uit handen geven. Maar hij vertrok vorige week alsnog uit Gambia. Een 68-jarige dakloze die vorige week in Amersfoort werd aangehouden voor openbare dronkenschap is in het ziekenhuis overleden. Een agent die de man bij zijn arrestatie een duw gaf, waardoor hij viel, wordt verdacht van dood door schuld. Het is de tweede keer deze maand dat een arrestant uit Amersfoort na aanhouding overlijdt. De Rijksrecherche was naar aanleiding van het incident al een onderzoek begonnen. En nu de arrestant is overleden, is de verdenking tegen de agent uitgebreid tot dood door schuld. Acht Turkse militairen die na de mislukte coup in juli asiel vroegen in Griekenland... hoeven van het Griekse Hoge Rechtshof niet te worden uitgeleverd. Volgens het hof kan niet worden gegarandeerd dat de Turken een eerlijk proces krijgen... en dat ze niet worden gemarteld. De acht waren in juli, nadat duidelijk was geworden dat de staatsgreep was mislukt... met een helikopter naar Griekenland gevlogen. In Turkije zijn de militairen als schuldig bevonden aan hoogverraad. verraad. Het weer. Het is vrijwel overal helder, bij een graad of twee. Vannacht gaat het opnieuw vriezen, lokaal tot min 6. Overdag schijnt geregeld de zon en wordt het tussen de 6 en 9 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM, verkeersupdate. verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de AWB. De Randstad is onder andere veel vertraging op de A4 van Amsterdam naar Den Haag. Tussen knooppunt Badhoevedorp en Nieuw-Vennep 12 kilometer. Ook op de A4 van Den Haag naar Rotterdam bij Delft 4 kilometer en 20 minuten oponthoud. Ook 20 minuten vertraging is er op de A15 van Gorkum naar Nijmegen bij Geldermalsen door een aanrijding. Alle rijstroken zijn er wel weer vrij. De A15 van Nijmegen naar Rotterdam bij Hardingsveld-Giessendam 3 kilometer. Op de A27 van Utrecht naar Gorkum staat tussen Hagenstein en Noorderloos 8 kilometer file. Ook een half uur vertraging heb je op de A28 van Utrecht naar Zwolle tussen Den Dolder en Amersfoort.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 En uiteraard natuurlijk veel nieuwtjes over Zandvoort en de directe omgeving. gaan vandaag beginnen. Tenminste, twee uur ga ik beginnen. Met de Fortunes. You've got your trouble. And I got mine. Ja, zo gaat dat. agenda van januari en een stukje februari. De 27e, de Wapenzangers, zangavond in het Wapen van Zandvoort, aanvang om 8 uur. De 29e, de Amsterdamse Mezingmiddag, Rebel, Café 7, eh, Kerkplein nummer 7, van 4 tot 8. De 29e, Winterspecial Bierfestival in het Wapen van Zandvoort, aanvang om 4 uur. De 29e, muziek op zondagmiddag, swinging en jazzy... Oosterparkstraat nummer 44, aanvang om 4 uur. En de 29e, de gezellige rommelmarkt... in Theater de Krocht van 10 tot 4. En dan gaan we naar februari. 4 februari, de masterclass op, eh, optreden om 8 uur in Theater de Krocht... Met een concert tussen zowel Amma en Claudia... als deelnemers van de masterclass laten ze zien wat zij hebben beleefd die dag. De vijfde, Zandvoort Lacht. Comedy Night, Amsterdams Beach Hotel, aanvang om 8 uur. De 18e tot de 25e, Kids Adventure Week. Diverse locaties in Zandvoort aan Zee. En tot en met 19 maart, van Mondriaan tot Dus Design. Tentoonstelling in Zandvoorts Museum. dit jaar weer het Songfestival. Ja, het zal spannend worden. We worden dit jaar vertegenwoordigd door Eugene. De drie mooie meiden. En die gaan voor ons echt optreden. Ik hoop dat ze het redden. Maar kan u deze nog? Dat is een van de weinige keren dat we wonnen. geleden. Goed, we gaan weer even door naar tegenwoordige tijd. En dat is dinsdag om 9 uur zijn de deelnemers aan de Elfstedentocht... de alternatieve Elfstedentocht... op de Wien in Oostenrijk van start gegaan. Onder hen twee zandvoorters, Johan van Marle en zijn maat Arjan de Boer. De Elfstedentocht, de alternatieve Elfstedentocht op de Wijzenzee... is een pretatietocht over 200 kilometer... en wordt ieder jaar, als er in Nederland geen Elfstedentocht is, georganiseerd. Deze afstand is natuurlijk geen kattendrek, maar beide Zandvoorten zijn goed getraind en rijden jaarlijks een groot aantal kilometers, meestal op kunstijs. De rijders hadden dit jaar wat mazzel. Normaal gesproken wordt de tocht op de Bijlmeren gereden... en dit jaar echter lag op de weg naar de Grote Meer... net als op het zee zelf goed ijs. De Boer en Van Marle hebben haalden gezamenlijk de finish... en hadden 8 uur en 54 minuten nodig... om de 200 kilometer op een Palmares te kunnen schrijven. Wat een moeilijk naam.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 voor de opleiding van hulphond voor haar Heemsteedse vriendin Natasja. Zij heeft een spierziekte en is daardoor afhankelijk van een rolstoel... omdat ze bijna niet meer kan lopen. De hond, Anouki, is inmiddels aangeschaft. Het is een Schotse collie, afkomstig van een fokker uit Mallorca. Nu moet de hond, die inmiddels 11 maanden oud is... worden opgeleid zodat bij hij Natasha kan bijstaan... Houtstra, de opleiding duurt circa een jaar en kost 20.000 euro. Dat bedrag proberen we nu voor haar bij elkaar te krijgen... via allerlei acties en evenementen. You wake up in the morning. Je wordt wakker op een morgen. If you hear work late. En je hebt al jarenlang geen werk meer. And the mother to the table. En je moeder dekt de tafel. You see the same old thing. En je ziet al die oude dingen weer op tafel komen. Heinz Cornflakes. Lay your foot by the table. Je legt allebei je voeten op de tafel. And you have all been in pain. Oh, je vrek je rug. Have you ever seen a rainbow? Heb je ooit een regenboog gezien? Ja, wat dit in de tekst thuis doet, weet ik niet. Ik heb hem niet geschreven. You can't trouble with me. En je krijgt me daar een ruzie met een man waarvan je denkt dat het je vader is... maar het blijkt de elektrische melkboer van die ochtend te wezen. En wat zing je dan? Let a midnight special... weerbericht. Na een aantal sombere dagen was het vandaag prachtig weer. De zon geen volop en het bleef overal droog. De wind waaide matig uit het zuidoosten... en de temperatuur steeg vanmiddag naar een maximaal van 1 hooguit 2 graden boven het vriespunt. Vanavond en de komende nacht is het helder en droog. De matige wind waait uit het zuidoosten en de temperatuur daalt naar min 3 of min 4 graden. Morgen schijnt opnieuw de zon, maar er is ook sluierbewolking. Het blijft droog en er waait een matige zuidoostenwind. De temperatuur is duidelijk hoger en stijgt naar ongeveer 6 graden. Na morgen wordt het geleidelijk wisselvalliger en de zon schijnt geregeld. Maar er zijn ook wolkenvelden en vanaf zondag is er een kans op wat regen of enkele buien. De temperatuur stijgt in het weekend naar 6 graden en volgende week naar 8 of 9 graden. It's a working man I am And I've been down underground And I swear to God If I ever see the sun Or for any length of time I can hold it in my mind I never again will go down underground. At the age of 16 years, oh, he quarrels with his peers who vowed they'd never see another one. In the dark recess of the mind where you age before your time, and the cold dust lies heavy on your lungs. It's a working man I am, and I've been down underground, and I swear to God if I ever see the sun. any length of time. I can hold it in my mind. I never again will go down underground. At the age of 64, oh, he'll greet you at the door and he'll gently recess of the mines. Oh, he'll take you back in time. And he'll tell you all the hardships that were had. It's a working man I and I've been down on the ground, And I swear to God, if I see the sun. van de natuurbrug Zeepoort... die gebruikt zal worden om de Amsterdamse waterleidingduinen... en het Nationaal Park Zuid-Kennemerland te verbinden voor het gestaag. De overkapping van de zeeweg nabij de Erebegraafplaats in Overveen... krijgt al vorm en de eerste weghelft is al overkapt. Zodra de derde en de laatste verbinding, de natuurbrug Ecoduct Duivenpoort... over de spoorbaan Zandvoort-Haarlem gereed is... kan het hele gebied ontsloten worden voor alle dieren die er leven... Ook voor de damherten die nu nog niet de Amsterdamse duinen via de natuurbrug Zandpoort uit mogen.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 And after all this time, you're still the one I love. how far we've come, my baby. We might have took the long way. We knew we'd get there someday. They said, I bet they'll never make it. But just look at us holding on. We're still together. was love. kan je brein een beeld van iemand vormen... terwijl je degene alleen maar hebt gesproken via de telefoon. Wanneer we iemand horen praten, dan maken we onze basis van de stem... onbewust een voorstelling van zijn of haar lichaamsgrootte. Dat bleek uit onderzoek van het King College in Londen. Onze hersenen associëren een zware stem met langere mannelijke stembanden. En daardoor stellen we ons meteen een groot persoon voor. Hogere stemmen associëren we met een kleiner lichaam. Mannen beoordelen een hoge stem ook als aantrekkelijk en zullen zich toch een knap iemand voorstellen... terwijl vrouwen liever een lage stemgeluid bij een man horen... en hun voorstelling daarop aanpassen. Ook taalgebruik heeft invloed op het beeld dat we krijgen van een onbekende beller. Stel dat degene aan de andere kant van de lijn... hun gaan naar huis zegt... geeft Steven Frank, taalonderzoeker van het Radboud Universiteit, een voorbeeld... Dat iemand hun als persoonsvorm gebruikt, zorgt ervoor dat je een bepaald beeld van hem krijgt qua opleiding en achtergrond. Terwijl als het taalgebruik overeenkomt, je je waarschijnlijk juist met elkaar identificeert.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 I've not seen the boy Billy Joel met Uptown Girl uit 1983. Ja, dat was inderdaad een oudje. Misschien wordt het nog eens platina, je weet het nooit. tweede uur zit er al zo wat op. Het gaat hard. We gaan sluiten. Ik ga het laatste draaien. En dat is wel van Jim Reeves. I know one. When all your loves have ended When all your friends have flown the way you've done. But how many fools would have you? I know one. This fool keeps wondering why he fell in love at all. But you might need this fool around in case you after the party's over and you've had your fill of fun. If you need a fool to forgive you, I know Mijn 2 uur, Muziek Boulevard zit erop. Ik hoop dat u genoten heeft. ZFM vervolgt de uitzending met ZFM in de avond. Een gevarieerd muziekprogramma tot 8 uur. Gevolgd door Alternative FM. Dit programma besteedt aandacht aan nieuwe en onbekende popmuziek... van zowel in als buiten de regio. Kortom muziek die nog niet of nauwelijks te horen is... op de landelijke zenders. Gepresenteerd door Jaap Koper en Marcus van Dam. Ik wens een goede avond en graag tot volgende week donderdag. Maar ik ben er morgenavond weer om 5 uur met Zandvoort Draaidoor.